De 63-jarige vrouw wordt gehoord als verdachte... omdat ze dan meer rechten heeft dan als getuige. Haar rol is nog onduidelijk, zegt de politie... die overigens nog niet heeft bevestigd dat ze de moeder van het slachtoffer is. Volgens buurvrouw klopte de vrouw vannacht bij haar op het raam... en riep ze om hulp omdat haar dochter zichzelf iets zou hebben aangedaan. Het slachtoffer is een 33-jarige vrouw die in België woont. Na veel protest en stakingen is er alsnog een nieuwe CAO voor chemieconcern Axo Nobel. De bonden hebben daarmee ingestemd. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 2,5 dit jaar en 2,75 volgend jaar. De bonden hadden 3,5 geëist. Ook komt er een eenmalige uitkering van 2250 euro. In de Democratische Republiek Congo hebben betogers een ziekenhuis bestormd... waar ebola-patiënten in quarantaine liggen. Patiënten zouden daarna in paniek zijn gevlucht... waardoor de kans bestaat dat ze andere mensen besmetten. Het protest was in de oostelijke stad Beni in Congo. De betogers zijn woedend omdat de presidentsverkiezingen komende zondag in drie steden waaronder Beni zijn uitgesteld. Dat is besloten vanwege problemen met ebola en etnisch geweld. Vanaf september volgend jaar is er, in de, is Duitse natiekunst te zien... in het Designmuseum in Den Bosch. In de tentoonstelling zullen affiches, interieurs en nazi-propaganda... van regisseur Leni Riefenstahl te zien zijn. Mogelijk komen er ook stukken uit de Rijkskanselarij in Berlijn... het hoofdkwartier van Hitler. De directeur van het museum zegt dat het nazisme een pijnlijk punt is uit de geschiedenis... en dat hij dat niet wil overslaan. Het weer. In het noorden veel bewolking, misschien wat motregen. In het zuiden wat zon, het wordt 4 of 5 graden. Morgen op veel plaatsen bewolkt, met in het noordwesten wat motregen. Middagtemperatuur 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 I bet you'll never believe it when you see what I got you. What did you get me? Christmas. It's just around. believe. I'm sorry. www.zfmzandvoort.nl En wens je fijne dagen. te espero un par en mi cama. Me encanta la forma en que me hablas. Jala, invita a tu amiga a la Juana. Pa' que fumemos como fumamos en la Habana. Siempre andamos positivo. Esa es la forma en que vivo, activo. Que se jode que no es lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo.